Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Hamas moet binnen drie weken alle gijzelaars vrijlaten. Anders valt Israël de stad Rafah binnen. Dat zegt een minister. Rafah ligt in het zuiden van Gaza en is een plek waar aan het begin van de oorlog juist veel Palestijnen naartoe zijn gevlucht. Veel landen zeggen al weken dat Israël geen grote inval moet doen, omdat ze bang zijn voor heel veel burgerslachtoffers. Intussen waarschuwt buurland Jordanië dat het geen Palestijnen uit de Gazastrook wil opvangen. Het land zegt dat ze niet de puinhopen van Israël gaan opruimen. Egypte zei eerder ook al vergelijkbare dingen honderdduizenden mensen in Mexico gingen gisteren de straat op. Ze zijn bang dat de president allemaal plannen gaat doorvoeren... om zijn eigen partij te laten winnen bij de volgende verkiezingen. Je hoort correspondent Boris van der Spek. Hij wil dat kiesrechters direct gekozen worden. Dat soort plannen zijn er ook voor het Hoge Rechtshof. En er is een risico dat deze neutrale instituten daardoor te politiek worden... en daardoor hun positie in de democratie verliezen... Tenminste, dat vinden dus de betogers. Zo'n 700.000 mensen waren op de been. Ook in de VS en in Spanje werd geprotesteerd. Huurverhogingen worden steeds vaker teruggedraaid door de rechter, schrijft het Financieel Dagblad. Verhuurders in de vrije sector hebben vaak in hun contracten staan... dat ze er elk jaar een paar procent bij mogen vragen. Maar de rechter heeft al meerdere keren geoordeeld dat dat oneerlijk is. De Hoge Raad gaat nu een eindoordeel vellen. Afhankelijk daarvan kunnen duizenden huurders misschien geld terug eisen. En een bijzonder moment bij de uitreiking van de belangrijkste Britse filmprijzen, de BAFTA's. E de winnaar van het beeldje voor beste film werd bekendgemaakt door een speciaal iemand. He was the filmstar of the 1980s. His charitable foundation has raised over 2 billion dollars. He was Marty McFly in Back to the Future. Michael J. Fox! Acteur Michael J. Fox werd in een rolstoel het podium opgereden... en ging daarna staan om een speech te geven. Hij kreeg 30 jaar geleden te horen dat hij de ziekte van Parkinson heeft. Bij de uitreiking kreeg hij een enorm applaus van zijn collega's in de zaal. De prijs voor beste film ging trouwens naar Oppenheimer. En het weer nog grijs, maar voorlopig wel droog en af en toe zelfs een klein beetje zon. Vanmiddag dan zijn er wel buien. Het wordt vandaag een graad of 10.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 It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose the world is spinning too fast I'm fine that Nike shoes To keep myself tethered To the days I tried to lose My mama said slow down You must make your own shoes Stop dancing to the music I've got riddles in a happy mood Keeping my groove on Every time measure, every time. monkey in the jungle, watching a fake betrayal. Caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep on our groove on.